Renate Kok met het NOS Journaal. Waar politieke partijen en belangenverenigingen kritiek hebben op de energiemaatregelen van het kabinet... zijn energiebedrijven wel positief. Zo is de branchekoepel Energie Nederland er zeer over te spreken... dat veel maatregelen in het teken staan van verduurzaming. Het kabinet maakt bijna 1 miljard euro vrij om de gevolgen van de Iran-oorlog te verzachten. Daarmee wordt onder meer de reiskostenvergoeding voor werknemers verhoogd... en gaat er extra geld naar het noodfonds energie. De grootste oppositiepartij GroenLinks PvdA noemt de maatregelen onvoldoende... en wil dat reizen met het OV goedkoper wordt. Iran overweegt eh, toch om naar Pakistan te gaan om de tweede onderhandelingsronde te starten met de VS. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen Iran. Pakistan zou de Amerikanen proberen te overtuigen om de blokkade van de straat van Hormuz op te heffen. De middelaar denkt dat als dat gebeurt Iran wel aan tafel wil komen. Tijdelijk staakt het vuren loopt woensdag af en daarom zou er morgen verder worden gepraat. President Trump zegt dat de Amerikaanse delegatie onderweg is naar Islamabad. De Britse premier Starmer geeft toe dat hij het Lagerhuis verkeerd heeft geïnformeerd... over de benoeming van Peter Mendelssohn als ambassadeur in de VS... maar zegt dat dat niet opzettelijk is gebeurd. Dat zei hij in een toespraak in het parlement. Vorige week bleek dat Mendelssohn niet door een screening was gekomen... maar dat zijn benoeming toch was doorgezet. Starmer zegt niets te hebben geweten van de resultaten van die screening. Hij kondigt nu een onderzoek aan naar wat er is gebeurd. En vanuit Europa komen felicitaties voor Rumen Radev, de nieuwe premier van Bulgarije. Commissievoorzitter van der Leyen kijkt uit naar de samenwerking op het gebied van veiligheid en welvaart tussen Bulgarije en Europa. Radev is pro-Russisch. Het Kremlin laat weten de winst van Radev te verwelkomen. Het weer vanavond bewolkt en ook wat regen. Later in de avond en vannacht klaart het in het noorden op. Temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen flink wat zon, 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. Het is onder andere druk op de A5, Hoofddorp Amsterdam... voor de aansluiting met de A10. Daar heb je een kwartier tijdverlies. verlies de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en Beverwijk. 40 minuten verdraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart. Aan de westkant van de stad een kwartier op onthoud. Op de A10 Noord tussen Zeeburg en Landsmeer een half uur verdraging. Op de N208 Sassenheim-Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 is de verdraging 10 minuten. En op de N231 Amstelveen Alfa aan de Rijn bij Kudelstaart is de verdraging een kwartier.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 in het teken staan van verduurzaming. Het kabinet maakt bijna 1 miljard euro vrij... om de gevolgen van de Iran-oorlog te verzachten. Vanuit lobbyclubs klinkt kritiek op de financiering van die plannen. Iran wil misschien toch verder praten met de VS, melden Iraanse bronnen aan persbureau Reuters. Een Amerikaanse delegatie is al onderweg naar Pakistan voor een tweede onderhandelingsronde. En de chauffeur die vanmiddag in Salzburg in Oostenrijk met zijn bus een supermarkt binnenreed, was kort daarvoor onwel geworden. Een 55-jarige voorbijganger kwam daarbij om, zes anderen raakten gewond.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 Music is my life, cause my life is music. The beat of the drum in your chance. You know that you've got what I like. You know that you've got what I need. You know that you've got what I like.